Vijf uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het kabinet ziet definitief af van het afschaffen van de dividendbelasting. Dat heeft premier Rutte gezegd na coalitieoverleg. Het geld dat het kabinet daardoor overhoudt, zo'n 1,9 miljard euro... wordt uitgegeven aan verbetering van het investerings- en vestigingsklimaat. Het is de bedoeling dat zowel het grote als kleinere bedrijfsleven profiteert. Het plan om de dividendbelasting af te schaffen was omstreden. Critici zagen de maatregel als een cadeau aan multinationals als Unilever en Shell. Opel moet van de autoriteiten in Duitsland zo'n 100.000 dieselauto's terugroepen naar de garage. Aanleiding is een groot onderzoek naar Schummelsoftware. De Duitse justitie vermoedt dat ook Opel de testresultaten van zijn dieselauto's heeft gemanipuleerd om ze schoner te laten lijken. Eerder kwamen andere grote Duitse autobouwers als Mercedes, Audi en Volkswagen om dezelfde reden al onder vuur te liggen. De politie van Keulen heeft een einde gemaakt aan een gijzeling achter het Centraal Station. Een man hield daar in een apotheek een vrouw vast. Experts hebben met hem gepraat in de hoop dat hij zijn actie zou opgeven. Toen dat niet gebeurde heeft een speciale politieeenheid de gijzeling beëindigd. Daarbij is de gegijzelde vrouw licht gewond geraakt. De man die haar vasthield raakte zwaar gewond. Over zijn motief is nog niets bekend... maar volgens Duitse media wijst niets op een terreurdaad. De militaire vakbond AFNP wil een extern meldpunt laten kijken... naar intimidatie, pesten en seksueel misbruik bij Defensie. Op dat gebied gaat het nog vaak mis, staat in een rapport van de commissie Giebels. Staatssecretaris Visser wil een meldpunt van Defensie zelf... maar de vakbond vindt dat geen goed idee. Defensie is niet in staat om snel maatregelen te nemen. Er moet nu iets gebeuren, zegt de AFNP. Het weer wisselen bewolkt bij 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, temperatuur zakt naar ongeveer 11 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm, dan 22 tot 26 graden.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 All that glitters ain't gold. lady, 99 years old. You led a good life, heaven takes her soul. Now that's a theory, and if you don't wanna know, step aside and make a way for those who want to go.